9 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Meer KLM Cityhopper gewerkt. Hij vloog 21 jaar lang twee keer per maand zonder dat de passagiers dat wisten. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. De koning vloog gisteren voor het laatst als co-piloot in de KLM Cityhopper. Hij laat zich omscholen voor het besturen van een Boeing 737. Het UMCG in Groningen verdubbelt de capaciteit voor de genderpolie. De vraag naar een behandeling voor geslachtsverandering is de afgelopen jaren gegroeid en blijft groeien. Het ziekenhuis wil 80 nieuwe mensen per jaar behandelen. Nu zijn dat er 40. Volgens het Groningse ziekenhuis moeten mensen nu soms anderhalf jaar wachten voordat ze op een eerste gesprek kunnen komen. Dat vindt het ziekenhuis onacceptabel. Naast het UMCG in Groningen gaat ook het VUMC in Amsterdam het aantal behandelingen uitbreiden. President Trump heeft de vorige week ontslagen FBI-topman Comey in februari gevraagd om het onderzoek naar de toenmalige veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. De New York Times heeft een memo van Comey daarover in handen. Flynn stapte in dezelfde maand op nadat openbaar was geworden dat hij nog voor zijn benoeming contact had gehad met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Adoptiedossiers van kinderen die in de jaren 80 uit Sri Lanka naar Nederland zijn gekomen zitten vol fouten. Het tv-programma Zembla meldt dat de dossiers veelal onvolledig zijn en valse identiteiten bevatten. Het zou vooral gaan om adopties van de stichting Flash. Met bijna driekwart is mogelijk iets aan de hand, aldus Zembla. De fouten variëren van verkeerde gegevens over de biologische ouders van een kind tot aangepaste geboortedata. Het weer, het is bewolkt. In de westelijke helft kan nog een bui vallen, maar geleidelijk wordt het op veel plaatsen zonnig. Maxima komen uit tussen 24 en 29 graden. Morgen verdrijven regen en onweer de warmte. En op vrijdag is het wisselvallig en 17 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Nieuwerbrug 3 kilometer, kost je ongeveer 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Gorkum naar Almere bij Beeldhoven. De file daar is 5 kilometer. Na een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Breda... Bij Werkendam, 5 kilometer, kost je bijna 30 minuten.